De bom ontplofte bij twee luxe hotels in het centrum... Onder de doden zijn volgens de politie van Jakarta zeker vier buitenlanders. In een van de hotels was in 2003 ook al een aanslag waarbij doden vielen. Die bomaanslag was gepleegd door moslim-extremisten. Voor de coalitietroepen in Afghanistan is juli nu al de bloedigste maand, blijkt uit cijfers van CNN. Gisteren sneuvelde een Canadese militair. Hij is de 47ste westerse dode deze maand. Het hoge dodental komt vooral door operatie Kanjar... Een offensief tegen de Taliban in de provincie Helmand in het zuiden. Met name Amerika en Groot-Brittannië leiden daar zware verliezen. Bij Kijkduin is gistermiddag door de reddingsbrigade vergeefs gezocht naar een zwemster. Drie vrouwen zeggen dat ze haar kopje onder hebben zien gaan. De kustwacht sluit niet uit dat de vrouwen iets anders in het water hebben gezien... want in het gebied is tot nu toe niemand als vermist opgegeven. De Amerikaanse internetonderneming Google heeft een goed tweede kwartaal achter de rug... De netto-winst was 1,1 miljard euro, een vijfde meer dan dezelfde periode vorig jaar. Google verdient het meest met de gelijknamige zoekmachine, dankzij de advertenties die naast de zoektermen verschijnen. De Mexicaanse griep verspreidt zich zo snel dat het niet meer lukt om alle besmettingen te registreren, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Begin deze maand waren er ruim 94.000 gevallen bekend. Maar er zijn volgens de organisatie aanzienlijk meer mensen ziek, ook omdat veel mensen met griepverschijnselen zich niet bij een arts melden. Een Amerikaanse jongen heeft als jongste mens ooit een solo-zeiltocht rond de wereld voltooid. Hij vertrok toen hij 16 was vanuit Los Angeles. Zijn 17e verjaardag vierde hij bij Kaap de Goede Hoop. Tijdens de reis kreeg de zeiler te maken met stormen en een aanval van piraten bij Indonesië. De kustwacht kon de piraten net op tijd wegjagen. Het weer, regen- en onweersbuien met lokaal veel neerslag zware windstoten en hagel. In de loop van de dag droog en wat zon bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.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 Oh, get that buzz. Love is the dog I'm thinking you as a child. Sea lo simple anda la vez the life, life best, best under your feet. This is the life, life best, best under your feet.